uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Pakistaanse streng-islamitische demonstranten hebben tot diep in de nacht een soort overwinningsfeest gevierd. Nadat PVV-leider Wilders zijn cartoonwedstrijd had afgeblazen. De rust is inmiddels weergekeerd. De partij achter de demonstraties roept ook niet langer op om Nederlandse producten te boycotten. Wilders zegt dat hij de wedstrijd met Mohammed Cartoons afblaast vanwege dreigementen. Het kabinet moet deze Prinsjesdag met geld over de brug komen... anders komt er geen pensioenakkoord. Met die harde boodschap komt vakbond FNV. Gisteravond bereikten de coalitiepartijen in Den Haag een akkoord over de begroting... maar de vakbond heeft weinig vertrouwen dat die goed nieuws bevat over pensioenen. De bond zegt al meer dan een jaar dat de pensioenleeftijd moet worden bevroren op 66 jaar. Het kabinet maakt op Prinsjesdag details bekend over de begroting... en de afschaffing van de dividendbelasting. Een Australische filmmaker is in Cambodja veroordeeld tot zes jaar cel voor spionage. James Ricketson was vorig jaar opgepakt nadat hij met een drone boven een demonstratie van de oppositie had gevlogen. Volgens de 69-jarige filmmaker zijn de beschuldigingen van spionage nergens op gebaseerd. Ik zou niet weten voor welk land ik zou moeten demonstreren, zei hij bij zijn arrestatie. De, eh, eh, eh, de familie van de Australiër noemt de veroordeling een tragedie. Amsterdam komt met een nieuwe aanpak om het lerarentekort tegen te gaan. Een noodteam van ruim 60 gemeenteambtenaren, Syrische statushouders en studenten moeten de ergste personeelsproblemen op basis- en middelbare scholen oplossen. Volgens de Volkskrant maakt de gemeente de plannen vandaag bekend. Het weer wisselend bewolkt, af en toe zon en mogelijk een buitje.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 Matthias Rock met... Eh, nee, Matthias Eik moet ik zeggen. Met H.E.M, oftewel hem. Of dat de opposite is van H, ik zou het niet weten. Maar in ieder geval, het klinkt mooi. de kop is eraf, zeg ik nou maar. Eh, ik zit onderwijl luisteraars lekker te genieten van een kopje koffie. Ik hoop u ook. En, eh, ja, we gaan eh, alleen maar mooie muziek draaien vanmorgen. Althans, als het aan mij ligt. En ik ga verder met een nummer van het Billy Hart Quartet. Het zal, u misschien niet veel zeggen. maar ze hebben een heel beroemd nummer. Hebben ze vertolkt op het North Sea Jazz Festival. Namelijk Sam Enchanted Evening. En dat is ook de titel van de LP van... Of ja, CD, hoe moet ik het zeggen tegenwoordig Ehm, in ieder geval het album van eh, Art Garfunkel. Some Enchanted Evening, vertolkt door het Billy Hart Quartet. Quartet met de eh, Sam. Enchanted Evening. Ja, alles, luisteraars, op de wereld draait toch om de liefde, toch? Dus dat staat mij ligt wel in ieder geval. It's for the way you look at me.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 En eh, we konden gewoon het, en eh, het helemaal niet op. Want eh, dan hadden we onze bikini aan moeten trekken. regen, regen, regen. We willen er paars van. Purple Rain, Ursel. Die eh, vertolkt dat heel mooi voor, eh, vanmorgen voor ons eh, luisteraars. bij gebruiken. De hele, hele week al eh, buien, regen. Trakteer ik ook nog eens op een paarse regenbui. Maar dit was wel een hele mooie. Vertolkt door eh, Urcel, ik zei het al. We gaan eh, eventjes genieten van Sarah uh, En zij heeft het over Time After Time. Ook een popnummer volgens mij. ja, volgens mij. Het is een popnummer. Wordt ook Jesse vertolkt. Time After Time op een jazzy manier vertolkt door Sarah Menescal. Nou, True, is ook zo'n bekend nummer van Spandau Ballet. En dit keer vertolkt door Jamie Lancaster. bekende nummer True van Spendau Ballet in een jazzy jasje gestoken door Jamie Lancaster. Tainted Love, de Stella Starlet Trio. Sometimes I feel away from the pain you drive into the hurt of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light.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 lekker relaxte muziek. Om de het is eventjes helemaal lekker bij te komen van de, eh, alle beslommeringen van de, van de afgelopen week. Die heeft u ongetwijfeld ook gehad. Aankomende woensdag dan is mijn collega Willem Bruis hier. Die doet een bluesprogramma. Kan heel goed, heeft prachtige muziek altijd in huis. En eh, we gaan Guy Mitchell vragen. En dat dateert uit eh, de, de 50. Als ik dan eh, zondagochtend eh, wakker werd en ik dronk een kopje koffie bij mijn ouders in de kamer, dan draaide mijn vader op de torens platenwisselaar vaak dit nummer. stukje nostalgie. Guy Mitchell was dat met de eh, Singing the Blues. Smoke on the Water, die kent u ook wel, hè? Nou, we gaan hem eens eh, beluisteren in een, eh, jazzy sfeertje. En dat doen we dan met de Coltrane Quartet. Smoke on the Water. zwingende versie van Smoke on the Water. En eh, dat was de Coltrane Quartet. We gaan eventjes eh, genieten van een prachtig mooi nummer van Ennio Morricone. Daar verwel ik u ook vast mee. Gio La Teste, originale. jazzwalsje. Want ook eh, dat produceert het orkest van Ennio Morricone. Ongeëvenaard wat eh, de sfeer betreft. Eh, wat mij betreft in ieder geval mijn interpretatie daarvan. En, ja, ik wilde het u eventjes laten horen. Ik heb het even met u gedeeld als u het goed vond. Nou, u heeft het maar goed te vinden, <laughs> want het is al voorbij gekomen. Something Special, Sonny Clark. Thank you. Something Special, iets heel speciaals. Werd ons gebracht door Sonny Clark. En wat ik altijd heel speciaal vind is uh, Lucky Luke. Want die, uh, die, die schiet sneller dan zijn schaduw. Maar Robbie Williams, die zingt sneller dan zijn schaduw. Luister maar. Johnny and Robbie. Youth, why are you talking like that? with from But I can't stop here, pally. <laughs> like the wall wallpaper stinks to the wall.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 We're close to the shadow. ripples Strolling Wherever you'll find him, you'll find me. Just look closer than a miser. All oh. the bloodhounds to oh. me. Closer than Smy gives to all and of L.A. Closer than Ricky to confessing he's gay. Not a soul so we stick together like glue. <laughs> when it's sleeping time, that's when we rise. We start to swing. <laughs> you think you're so just you? <laughs> Clocks don't chime. What a surprise! they ring. A ding ding, happy new year.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 En Jonathan Wilkes die riep zelfs op aan het eind van het nummer... om het nog maar eens eventjes weer te herhalen. Robbie Williams was te moe, had geen dorst, had ook geen zin in een kopje thee. U heeft het allemaal kunnen beluisteren. maar het klonk als een dijk, hè, toch? ik ga niet een nummer draaien van Huub van der Lubbe, dat doe ik niet. Want dat is popmuziek. Eh, dat klinkt wel als een dijk, maar uh, eh, wij gaan vandaag ons eh, uitsluitend bezighouden met jazzmuziek. Earl Kloek, die zingt voor u Sessimon. Hij zingt. Hij speelt het in elk geval. Waarschijnlijk zingt u het gewoon mee, want het is zo bekend. prachtige nummer eh, eindig ik het eerste uur van ZFM Jazz. Ik ben er straks nog een vol uur. Eh, tot 12 uur luisteraars eh, kunt u meegenieten van... ja, toch wel wat mij betreft wat easy listening repertoire. Want ik ben niet zo van de, van heftige jazz. Maar dat bent u van mij gewend. En ik hoop dat u meegeniet.